voor spoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS. Het Noord-Koreaanse regime heeft een periode van rouw afgekondigd in verband met de dood van Kim Jong-il. De Noord-Koreaanse leider overleed het afgelopen weekend op 69-jarige leeftijd. Inwoners van de hoofdstad Pyongyang gingen vanochtend huilend de straat op toen ze het nieuws hoorden. Waarschijnlijk wordt Kim Jong-il opgevolgd door zijn jongste zoon Kim Jong-un. De eigenaar van Saab heeft faillissement aangevraagd bij een Zweedse rechtbank. Aanleiding hiervoor is de opstelling van de oud-eigenaar van Saab General Motors. Die houdt de overname door Chinese investeerders tegen omdat de Amerikanen niet willen dat Saab-technologie in Chinese handen komt. De ontwikkelingen komen niet als een verrassing. De Nationale Recherche is bezig met het leeghalen van een fitnesscentrum in Amsterdam. De inboeder wordt in beslag genomen omdat de eigenaar het centrum vermoedelijk heeft gefinancierd met drugsgeld. In zijn fitnesscentrum is apparatuur in beslag genomen met een nieuwwaarde van 600.000 euro. Bij hem thuis was al anderhalf miljoen aan contanten gevonden. Het fitnesscentrum was tot gisteren nog open. Kees van Twist, de directeur van het Groningen Museum, stapt op. In een interview met het Dagblad van het Noorden zegt hij dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de financiële tekorten van het museum. Er staat een schuld uit van minstens 3 miljoen euro. Zijn positie stond al een tijdje onder druk. Van Twist is meer dan 10 jaar directeur geweest van het Groningen Museum. De bemanning van het zinkende Russische vissersschip bij Antarctica is voorlopig nog niet gered. De 32 mannen zitten al sinds de nacht van donderdag op vrijdag vast in het ijs. De schatting was dat ijsbrekers vandaag het schip zouden bereiken, maar dat is niet gelukt. Het schip ligt ruim 3700 kilometer onder Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en tegen de avond gaat het regenen. Middagtemperatuur tussen 3 en 6 graden. Vanavond in het westen regen, in het oosten gaat sneeuw vallen. Morgen af en toe een bui en een graad of 7.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 say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry?